Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De premier van Qatar heeft opnieuw uitgehaald naar Israël. In een vergadering van de VN-veiligheidsraad zei hij dat Israël niets geeft... om de gijzelaars die nog in handen zijn van Hamas. En dat Israël voorbij alle grenzen is gegaan met zijn aanval op Hamas-leiders in Qatar. De Golfstaat is een van de weinige landen die contact heeft met zowel Israël als Hamas... en fungeert daarom als bemiddelaar. Daarmee wil Qatar doorgaan. Na zijn bezoek aan de VN in New York reist de premier vandaag naar Washington... voor overleg met president Trump. De Amerikaanse autoriteiten lijken te weten wie de moordenaar van Charlie Kirk is. Bronnen zeggen tegen CBS News dat ze zijn naam weten, maar die is nog niet bekendgemaakt. Ook zou er nog geen arrestatiebevel zijn uitgevaardigd. Gisteren werd al een foto van de verdachte gepubliceerd. Ook is het vuurwapen gevonden. Kirk was een conservatieve activist en een vertrouweling van president Trump. Hij werd woensdag doodgeschoten tijdens een toespraak in de staat Utah. Vermoedelijk zat de schutter op een dak ongeveer 130 meter verderop. De Braziliaanse oud-president Bolsonaro is tot ruim 27 jaar cel veroordeeld. Dat gebeurde een paar uur nadat hij schuldig was bevonden aan een poging tot staatsgreep. Bolsonaro verloor in 2022 de verkiezingen van zijn rivaal Lula, maar weigerde dat te erkennen. Ruim twee maanden later bestormden zijn aanhangers onder meer het Braziliaanse parlement. Ook lagen er plannen klaar om Lula te vermoorden, waarvan Bolsonaro op de hoogte zou zijn geweest. De 70-jarige oud-president ontkent alles, maar volgens het Braziliaanse Hoge Rechtshof is hij wel degelijk schuldig aan een samenzwering om aan de macht te kunnen blijven.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 Jimmy, you know, everybody hates when you're living off rock and roll. So you get high tonight. And Jimmy lied. I wonder if you ever get yourself back here alive. So you get high tonight. Cause you don't need nobody to make it on your own You don't need nobody, you'd rather be alone So Jimmy gets high just wanna make you sweat.